Het besluit zal naar verwachting de politieke spanningen in Irak verder vergroten. De Shiite Maliki is sinds 2006 aan de macht en wil graag een derde termijn. Maar hij krijgt steeds meer kritiek omdat hij andere bevolkingsgroepen zou achterstellen. De Amerikanen hebben hem daarop aangesproken en ook veel Shiiten willen van Maliki af. De experts van de Onderzoeksraad voor Veiligheid die de ramp met vlucht MH17 onderzoeken, werken alleen nog vanuit Den Haag. Het onderzoek in Oekraïne is gestopt. Kort na de ramp op 17 juli kregen een paar onderzoekers even toegang tot het rampgebied. In verband met de gevechten die daarna uitbraken is besloten om de onderzoekers terug te halen. Het is onduidelijk of ze later naar het gebied terug kunnen om meer onderzoek te doen. In Breda woedt een grote brand in een bedrijfspand. De sirene is afgegaan om mensen in de omgeving te waarschuwen voor de rookontwikkeling. Buurtbewoners moeten de ramen en deuren dicht houden. De brand brak rond 12 uur uit. Niemand raakte gewond. Het pand is grotendeels ingestort. In het gebouw zijn diverse bedrijven gevestigd. Een Turkse hulporganisatie wil binnenkort per schip hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Daarmee wordt opnieuw geprobeerd de Israëlische zeeblokkade te breken. Vier jaar geleden voeren er ook Turkse schepen met hulpgoederen naar Gaza. Een Israëlisch commando maakte daar toen een eind aan. En bij het bestormen van een van de schepen werden tien opvarenden gedood. Wanneer het konvooi uit Turkije vertrekt is nog niet bekend weer, zonnige periode, maar ook enkele buien, mogelijk met onweer. Er staat een stevige zuidwestenwind en het is een graad of 20.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, me esta rumba taitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré gitana que yo siempre cantaba. dolore, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolore, cuando se inmala dolore, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolore.